Kasper Meijer met het NOS-journaal. Finland en Duitsland zijn bezorgd over het plotseling uitvallen van een onderzeese telecomkabel tussen beide landen. De 1200 meter lange glasvezelverbinding door de Oostzee hield er halverwege nacht opeens mee op. De Duitse en Finse overheden houden rekening met sabotage. Volgens een Finse cyberveiligheidsorganisatie kan de uitval alleen het werk zijn van een externe kracht. Het zij door opzet, het zij door een ongeluk. Zondagochtend werd rond dezelfde plek al een andere kabel tussen Zweden en Litouwen beschadigd. Pieter Omtzigt keert komende dag toch niet terug in de Tweede Kamer. In september deed de oprichter van NSC om gezondheidsredenen tijdelijk een stap terug. Hij zou mogelijk komende dag weer terugkeren, maar afgelopen dag liet een woordvoerder weten dat Omzicht daarvan afziet. Wanneer hij wel terugkomt is nog niet duidelijk. NSC verkeert op dit moment in zwaar weer. De afgelopen weken stapten twee staatssecretarissen van de partij op, Itzinga en Achabar. De voorgenomen bezuinigingen op sport zullen leiden tot minder succes voor topsporters, denkt NOC-NSF. Ook vreest de sportkoepel dat sport iets voor de elitaire bovenlaag wordt. Vorige week werd bekend dat het kabinet Schoof toch geen btw-verhoging gaat doorvoeren op sport. Maar er zijn wel plannen voor onder meer het verlagen van het budget voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties. Daardoor moet de contributie omhoog. En volgens NOC-NSF kunnen steeds minder mensen sport betalen. Eh, de Amerikaanse president Biden wil bijna 100 miljard dollar uittrekken voor noodhulp aan slachtoffers van de orkanen Helene en Milton. Volgens de Amerikaanse president is er veel meer hulp nodig voor de slachtoffers dan tot nu toe is geleverd. Bij de twee verwoestende orkanen kwamen ruim 250 mensen in de VS om het leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 4.